Zes uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Het noordelijke Japanse eiland Hokkaido is getroffen door een krachtige aardbeving. Er zijn twee doden en zeker 120 gewonden. En meer dan 30 mensen worden nog vermist. Huizen en gebouwen zijn ingestort en op verschillende plaatsen is de stroom uitgevallen. De aardbeving had een kracht van 6,7 en het epicentrum lag op zo'n 100 kilometer ten zuiden van de stad Sapporo. Verzekeraars hebben het afgelopen jaar ruim 11.000 mensen betrapt op fraude. Dat zijn er ruim 1000 meer dan het jaar ervoor. En ze hadden voor meer dan 100 miljoen euro aan valse schadeclaims ingediend. Het grootste bedrag aan opgespoorde fraude in vijf jaar. Volgens het Verbond van Verzekeraars wordt er steeds meer verzekeringsfraude opgespoord... door een betere samenwerking tussen verzekeraars onderling en met politie en justitie. De Amerikaanse rapper Kanye West wil gaan samenwerken met de Nederlandse kunstenaar Joep van Lieshout. West werd dinsdag in Nederland gesignaleerd. Hij was bij Van Lieshout in zijn atelier in Rotterdam, zegt hij. Wat de twee gaan doen is nog geheim, maar het wordt niet iets met muziek, zegt Van Lieshout. Hij is zelf wereldwijd bekend van zijn sculpturen. De veelbesproken oefeninterland tussen Slowakije en Denemarken is uitgelopen op een 3-0 overwinning voor de Slowaken. De Denen kwamen met vooral amateurs het veld op, omdat de meeste profspelers weigeren te spelen vanwege een conflict met de Deense voetbalbond. De Deense ploeg kreeg kansen, maar verloor toch, mede door een eigen doelpunt. De Japanse tennisser Kei Nishikori heeft op de US Open in New York de halve finale bereikt, ten koste van de Kroaat Marin Silic. Nishikori was in vijf sets net iets sterker. Hij treft in zijn volgende partij de winnaar van de wedstrijd tussen Novak Djokovic en John Milman. Het weer. Vanuit het zuiden trekken regenbuien over het land met kans op onweer. Ook de komende ochtend nog bewolking en regen, maar later op de dag klaart het op.